Al-Qaeda om aanslagen te plegen in Europese steden. In Congo hebben duizenden vrouwen gisteren een protestmars gehouden tegen seksueel geweld. In het oosten van Congo wordt een, woedt een gewapende strijd tussen rebellengroepen en het leger. Zowel de rebellen als de militairen vergrijpen zich aan vrouwen. Volgens de Verenigde Naties zijn het afgelopen jaar in dat gebied zo'n 15.000 vrouwen verkracht. De vrouwen willen dat de VN-vredestroepen hen beter beschermen. Het weer in de ochtend droog, in de loop van de dag vanuit het noordwesten regen.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 Ze doen mee aan de protesten tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. De acties begonnen vannacht met langzaam rijdende vrachtwagenchauffeurs rond Lyon. Ook het Franse treinverkeer zal vandaag flink ontregeld zijn door de acties. Voor automobilisten wordt het steeds moeilijker om aan benzine te komen, omdat tankstations niet worden bevoorraad. Door een staking bij de Belgische spoorwegen vertrekken vandaag vanuit Nederland geen Thalys en Eurostar treinen naar België en Frankrijk. De gewone treinen rijden maar tot Roosendaal. De Belgische spoorwegstaking begon gisteravond laat en duurt 24 uur. Het is een protest tegen een reorganisatie van het Belgische goederenvervoer die honderden banen zou kosten. De veiligheidsdiensten van Saoedi-Arabië waarschuwen voor terreurdreiging in Europa. Een tak van Al-Qaeda in Saoedi-Arabië zou aanslagen voorbereiden. Vooral Frankrijk zou het doelwit zijn vanwege het boerkaverbod dat daar is ingesteld. In Frankrijk geldt al het op één na hoogste dreigingsniveau na eerdere waarschuwingen. Onlangs ontdekten westerse inlichtingendiensten een complot van Al-Qaeda om aanslagen te plegen in Europese steden. Na het afbranden van twee basisscholen in de stad Groningen moet een oplossing worden gezocht voor bijna duizend basisschoolkinderen. Zaterdagochtend brak brand uit in een gebouw met twee basisscholen, een naschoolse opvang en een peuterspeelzaal. De 950 leerlingen krijgen deze week geen les.